De EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor het migratie- en asielbeleid hebben dat in Brussel besloten. Het afschaffen van de visumplicht gebeurt wel onder voorwaarden. Zo wordt een visum weer verplicht als blijkt dat grote groepen mensen uit deze landen asiel gaan aanvragen in de EU. De Tweede Kamer is bezorgd dat de afschaffing van de visumplicht zal leiden tot een toevloed van Albanese en Bosniërs naar het westen. Postbodes van TNT gaan op 16 november staken. De vakbonden hadden het postbedrijf een ultimatum gesteld en dat is verstreken. In een brief aan de bonden schrijft het bedrijf dat de eisen van de bonden onverantwoord en niet uitvoerbaar zijn. TNT gaat reorganiseren en dat kost 11.000 banen. Het bedrijf heeft toegezegd dat het aantal gedwongen ontslagen beperkt blijft tot 3100, maar dat vinden de bonden te veel. Op de actiedag volgende week dinsdag wordt de post niet bezorgd. De stakende postbodes houden een protestactie in Den Haag. In Groot-Brittannië stappen vijf Anglikaanse bisschoppen over naar de Rooms-Katholieke Kerk. Ze breken met de Anglikaanse Kerk omdat die heeft besloten om vrouwen tot bisschop te wijden. De katholieke kerk heeft Anglikaanse bisschoppen uitgenodigd om lid te worden van een nieuwe orde die speciaal voor hen wordt gecreëerd. Daarin kunnen ze een deel van de Anglikaanse liturgie behouden en is het celibaat niet verplicht. Minister Opstelten wil jongeren die in de buurt overlast veroorzaken harder aanpakken. Hij wil de wet aanscherpen zodat jongeren die in de fout gaan een gebiedsverbod kunnen krijgen van maximaal twee jaar. Ze kunnen dan nog wel gewoon naar school en naar huis. De strengere aanpak geldt voor jongeren vanaf 12 jaar en kan door de rechter worden opgelegd bij openlijk drugsgebruik, samenscholing of vernieling.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 Come here, darling, from a whisper start to have a little faith in me. And when your back's against the wall, just turn around and you, you will see. I will catch you catch you fall, baby. Just have a little faith.